Dat zijn er bijna 50 meer dan in 2016. De grootste stijging was te zien in Limburg. Daar werden vorig jaar twee mensen vermoord, dit jaar 15. Bij een grote brand in een flat in New York zijn zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een baby. Meerdere mensen zijn zwaar gewond. Het was in de wijk de Bronx. Burgemeester de Blasio spreekt van de ergste brand in jaren. Het vuur brak uit op de derde verdieping van het flatgebouw. Waardoor is onduidelijk. Zo'n 160 brandweermannen werden ingezet om de brand in New York onder controle te krijgen. Twee Franse terreurverdachten zijn vorige week opgepakt. Bronnen zeggen tegen de krant La Figaro dat ze een aanslag wilden plegen in Frankrijk. De verdachten zijn een man van 21 en een vrouw van 19. Volgens bronnen bij justitie hadden ze contact met IS in Syrië of Irak. In Utrecht zijn gisteravond opnieuw voertuigen uitgebrand. Volgens RTV Utrecht gingen in een half uur tijd twee auto's en een scooter in vlammen op. De drie branden waren in verschillende wijken. De politie gaat uit van brandstichting. Afgelopen dagen was het vaker raak in Utrecht. In totaal zijn tot nu toe tien voertuigen uitgebrand. De laatste jaren had Utrecht eind december vaak te maken met autobranden. Apple biedt excuses aan voor een verklaring over trage oude iPhones. Eerder deze maand zei het bedrijf dat ze oudere toestellen expres langzamer laten werken... zodat ze minder snel vastlopen... Critici vinden dat Apple zo mensen opjaagt om vooral een nieuwe iPhone te kopen. Dat is niet zo, zegt Apple. Het bedrijf betreurt het als klanten zich in de steek gelaten voelen. Het weer bewolkt en vanmiddag eerst regen, later ook kans op sneeuw.